12 Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Belgen kunnen zichzelf deze zomer twee keer gratis laten testen op corona. Dat heeft de Belgische minister van Volksgezondheid besloten. De tests gelden voor mensen die nog niet volledig zijn gevaccineerd... en wel op vakantie willen of een festival willen bezoeken. Vanaf 1 juli komt er in België ook een maximumprijs voor coronatests. 55 euro voor een gewone, 120 euro voor een sneltest. In Nederland wordt nog getwijfeld over gratis testen voor vakanties. 12 scholen hebben van PostNL gehoord dat de bezorging van een deel van de gecorrigeerde eindexamens is vertraagd. Dat betekent dat sommige eindexamenleerlingen mogelijk donderdag niet horen of ze geslaagd zijn. Ook zijn er examens zoek geraakt, meldt het postbedrijf. Daar wordt intensief naar gezocht. Als ze niet boven water komen, zullen de leerlingen soms herexamen moeten doen. PostNL wil nog niet kwijt om welke scholen het gaat. Ook is nog onbekend hoeveel examens er vertraagd of vermist zijn... en over welke vakken en niveaus het gaat. Onderwijsminister Slop heeft de Kamer in een brief op de hoogte gesteld van de problemen. Een gesprek tussen de gemeente Rotterdam en de directie van Feyenoord is afgelast... omdat meerdere betrokkenen zijn bedreigd en geïntimideerd. Ze zouden praten over de plannen voor het nieuwe stadioncomplex Feyenoord City. Volgens burgemeester Abu Taleb voelt niet elke betrokkenen zich vrij om iets te zeggen. Binnenkort wordt duidelijk hoe de besluitvorming rond Feyenoord City verder gaat. In Dronten hebben inwoners tientallen gestolen verkeersborden teruggegeven aan de gemeente. Vandaag en vorige week woensdag kregen mensen de kans om ze straffeloos in te leveren. En dat leverde 40 verkeersborden en 15 straatnaamborden op.